Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Directeur Teulings van het Centraal Planbureau vindt dat het kabinet niet verder moet bezuinigen. In een opinieartikel in de Financial Times schrijft hij dat de belangrijkste reden is dat verdere bezuinigingen de recessie zouden kunnen verergeren. Daarnaast zijn bezuinigingen volgens hem niet de handigste methode om gaten te dichten. Het effectiefst is volgens hem om bestaande belastingen te verhogen. Teulings doet zijn oproep samen met de directeur van een Brusselse denktank. Het 15-jarige meisje uit Den Haag dat zaterdag dood op straat werd gevonden is met messteken om het leven gebracht. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Volgens de familie is het meisje in de woning van de 25-jarige verdachte vermoord. De Hagenaar meldde zich zaterdagochtend zelf bij de politie. Het zou gaan om een voormalig jeugd-TBS'er die al eens eerder iemand heeft neergestoken. Hij zou nog behandeld worden bij een instelling voor forensische psychiatrie. De politie wil nog niets zeggen over de vermoedelijke dader. Het Duitse parlement heeft vanmiddag ingestemd met het tweede reddingspakket voor Griekenland. Naast de regeringspartijen CDU, CSU en FDP stemden ook oppositiepartijen SPD en De Groenen voor 130 miljard nieuwe hulp aan Griekenland. Een tiental parlementsleden uit de coalitiepartijen stemden tegen het nieuwe reddingspakket. Zij geloven niet langer dat het eindeloos pompen van miljarden in Griekenland de oplossing is. Bondskanselier Merkel verdedigde in een toespraak het nieuwe miljardenpakket. De gevolgen van Griekse uittreding uit de eurozone zijn volgens Merkel niet te overzien. Bij de schietpartij op een middelbare school in de Amerikaanse staat Ohio is een scholier omgekomen. Vier gewonden waren er, van wie twee in kritieke toestand, melden lokale media in Ohio. Schutter is opgepakt, zo gaan om een scholier. Wat zijn motief was, is nog onbekend.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 Is that me or does that sound like an Elvis Presley movie? Viva Danang. Oh, Viva Danang. Danang me, Danang me. Why don't they get a rope and hang me? Hey, is it a little too early for being that loud? Hey, too late. It's 0600. What's the O stand for? Oh my God, it's early. Speaking of early, picture a man going on a journey beyond sight and sound. He's left Crete. He's entered the demilitarized zone. What is a demilitarized zone? Sounds like something out of The Wizard of Oz. Oh, no, don't go in there. Oh, hee, oh. Ho Chi Minh. Oh, look, you've landed in Saigon. You're among the little people now. We represent the Arvan Army, the Arvan Army. Oh, no, follow the Ho Chi Minh Trail. Follow the Ho Chi Minh Trail. Oh, I'll get you, my pretty. Oh, my God, it's the Wicked Witch of the North. It's Hanoi Hannah. Now, little G.I., you and your little toodoo, too. Ah! <laughs> Adrian, Adrian, <laughs> what are you doing, Adrian? Oh, Hannah, you slut! You've been on everything but the Titanic. Stop it right now! Ah, I'm melting. Well, <laughs> ah, my pretty old. But hey, here's some little advice. Don't eat at a restaurant located next to a pound. Ah! So let's check in the field now. Hey, uh, hi, can you help me? What's your name? My name's Roosevelt Lee Roosevelt. Roosevelt, what town are you stationed in? I'm stationed in Poontang. Well, thank you, Roosevelt. What's the weather like out there? It's hot. Damn hot. Real hot. Hotter things is my shorts. I can cook things in it. Little crotch pot cooking. Well, can you tell me what it feels like? Fool, it's hot. I told you again. Were you born on the sun? It's damn hot. You can be a little thing. I saw it so damn hot. I saw one of those little guys in the orange robe burst into flames. It's that hot. You know what I'm talking about. Well, what do you think it's going to be like tonight? It's going to be hot and wet. That's nice if you're with a lady, but it ain't no good if you're in the jungle. Thank you, Roosevelt. Here's a song coming your way right now. Nowhere to Run To by Martha and the Vandellas. Yes! En welkom bij Golden CFM op deze maandagavond. En goedenavond Jap en hallo de gast. ja. is dat? Goedenavond Zandvoort! dat bedoel ik. Daar begonnen we natuurlijk mee. Eh, onze gast vanavond, ja eh, Rob inderdaad. Eh, eerst eventjes vermelden dat helaas Daan uh, is ziek. Vanuit dus- de wetenschap? Ja, uiteraard. Ik hoop dat hij luistert. Zal toch wel. Ja, zal wel. Dus eh, Silver Robbie is uh, genegen om de knoppen te bedienen. Want eh, ik ga dat niet doen. Maar mijn gast, onze gast erop... Albert Jan. Die zou dat eventueel wel kunnen. Ja hoor. Ja, ja daar was ik er bang voor. Hij heeft een diploma, dus het <laughs> goed Als enige, Als enige, een diploma. Hij... hij heet Albert-Jan Vos en hij is de programmaleider van CFM eerder al bij uh, Golden CFM geweest. Goedenavond eh, Albert-Jan. Joop en eh, Rob, nogmaals hartelijk uh, Leuk dat jullie er zijn. Goedenavond. ja, ik, ik, ik ken het zelf natuurlijk een beetje jouw muziekkeuze. Ja. En dat, dat heb ik ook op de tekst-tv gezet van, van Het gaat hoofdzakelijk om muziek rondom de Amerikaanse muziek. En dan ook ten tijde van de Vietnamoorlog. En daar begonnen we dus ook mee. Vietnamoorlog, Koreaanse oorlog. die, die, muziek, die, die muziek die toen gedraaid wordt door de soldaten. Eh, ja, daar ben ik eigenlijk mee opgegroeid met die films dan, laat ik het zo maar zeggen. Ja, ja, Onze ouders die waren opgegroeid met de kanonnen van Navarone en films van Patton. Maar wij zijn, wij zijn opgegroeid met The Deer Hunter en Good Morning Vietnam. Good Morning Vietnam. Vietnam. Daar begonnen we dus mee. De, Robbie Williams. Robbie Williams, ja. een, een DJ toen de tijd in die film, ja, Good Morning Vietnam, dat is een, eh, dat was een comedie, dramafilm uit 1987 en speelt zich af in Saigon gedurende de Vietnamoorlog. De film is gebaseerd op het leven van Adrian Cronauer, een jazzjockey van de Armed Forces Radio Saigon, die enorm populair werd bij de troepen in Zuid-Vietnam maar die zijn bevelhebbers woedend maakte omdat hij eh, met zijn ongehoorzaamheid en onbeschoft gedrag iedereen eh, de, eh, de kast opjoeg. En Cronauer werd dus gespeeld door die Robin Williams. Het was een zeer belangrijke film in zijn carrière, aangezien de meeste van zijn lachwekkende radio-uitzendingen door hem ter plekke werden geïmproviseerd. De film werd trouwens opgenomen in Bangkok en Thailand. Ja, maar op een gegeven moment annonceert hij een groep ja. Die hebben we gedraaid. Ja, Martha Reeves. Dat, dat, was niet, in principe niet eh, eh, eh, uit de film. Nee. Dat is we, we hebben het zelf eraan geplakt. En dat is heel goed gedaan door, door onze eigen roep. <laughs> Geweldige overgang. Martha Reeves en de Vandellas. Yes. Waren dat. Ja, dat is ook een, eh, ja, die stond natuurlijk in de schaduw van eh, de, de dames Diana Ross en de Supremes. Maar eh, in die tijd had je veel meer van dat soort damesbandjes. En een daarvan was Martha Reeves. En die heeft nog redelijk ver geschopt. Lekker muziek in ieder geval. helemaal goed. Goed, we gaan nu, hierna gaan we twee nummers draaien. Dus iets andere format dan, dan u van ons gewend bent. We gaan zo meteen eerst naar CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. Ja, een zogenaamd Vietnam Protest Song. It Ain't Me. It Ain't Me. Enemy Babe. En daarna de Birds. Eight Miles High. Ja, Kan, kan ik ontbreken in de playlist. Een tophit uit 1966. Ja. Rob, laat ze me horen alsjeblieft. Sleigh Bells High van The Birds, geschreven door Clark McQueen en Crosby, David Crosby, een van mijn muziekhelden, Albert-Jan. Geweldig dat je dit uit hebt gezocht. Ja, maar naast... Eh, eh, Crosby, Stills, Nash en Young. Ja, maar eh, die man heeft nog veel meer gedaan. Ja. Nee, helemaal, geweldig. Geweldig. Goed, ehm, we praten over de, de, de tijd van de Vietnamoorlog. Met, eh, met, met, name muziek uit Amerika daarover. Eh, Amerikaanse soldaten luisterden ernaar. Zo is ook uh, Muddy Waters. Ja, dus een stukje goede blues is ook niet, niet weg, maar stamt ook uit die tijd. En ja, god, dat stond toen op de radio, toen die jongens daar aan het vechten waren. Hoe heette die serie ook alweer, die we toen hadden? Eh, er zijn er meerdere geweest. Maar nou. je, je, doet op Mesh. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat is Koreaans. Ja, nee, heel goed. Heel goed van je. Heel goed van je. <laughs> maar dat is, dat is toevallig mijn favoriete serie ooit. Oké. En daar heb ik ook alle afleveringen van op mijn computer staan. En eh, ik, eh, regelmatig kijk ik nog naar. Maar ik praat eigenlijk over... Ehm, ehm, waar ook die, die, die, die albums allemaal van zijn vandaan gekomen. Er zijn verschillende films. Eh, of, of, je hebt het over tv-series. Serie heb ik het nou, verlos mij. Nee, ik, ik, heb het namelijk over een serie die, die de naam ook is van die album. Oh, oh Tour of Duty bedoel je? Ja, ja schiet, maar, me even niet te binnen. Tour of Duty, eh, je had zowel de tv-uitvoering van Tour of Duty als de bioscoopfilm. Hè? Ja, oké. Okay. waren twee... Eh, twee maar de Tour of Duty dat was inderdaad een Amerikaanse dramaserie over de Vietnamoorlog. Heb je dan meer gegevens over? Jazeker. Nou, kom op dan. Die, die, deze tv-serie die op de Amerikaanse televisie werd uitgezonden van 1987 tot 1990. De titelsong was vanaf de tweede aflevering Painted Black. <laughs> Van Stones. De Stones. En dan komen we natuurlijk straks ook even... Ja, eh, uiteraard. Dat kan En die serie die besloeg eh, drie seizoenen. Dus eh, dat heeft veel mensen aan de televisie doen kluisteren. Maar ook, ook doen besluiten om deze albums aan te schaffen. Want het was grandieuze muziek uit die tijd natuurlijk. Is geweldig. Goed. Je... Muddy Waters met Manish Boy. De Animals. Uh, met, een toepasselijke tekst, met een, met een toepasselijk <laughs> nummer, of tenminste titel. We gotta get out of this place. wat doen we hier eigenlijk? Wegwezen. Wegwezen hier. Zouten gewoon. Niet, niet daar rond blijven hangen. Terug naar Amerika. Want en dan uh, Ain't No Sunshine. Dat is natuurlijk ook helemaal verklaarbaar. Ja, klopt. Dus, Van uh, Bill Withers. Ja. We gaan er naar luisteren. Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Woo! Yeah. Now when I was a young boy, at the age of five, I'm gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. I spell him. must have been my mate. You know I made the moon, honey. Come up two hours late. Wasn't that a man? Yeah. I spelled him. H-I. N. That rubber than man. lover's lane. Man, I'm a rolling stone. Man, child, I'm a hoochie coochie man. The lion I shoot, and will never miss. When I make love to a woman, she can't resist. I think I'm John the Conqueror. All you little girls setting out that line. I can make love to you, woman, in five minutes time. Ain't that a man? the city where the sun refused to shine. People tell me there ain't no use in trying.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 Bill Withers, Ain't Sunshine, Albert-Jan. Ja, jij zit ook zo mooi in die, die, film eh, en serie natuurlijk, Tour of Duty. Op een gegeven moment had je zegt die kampen van die blanke soldaten en die negen soldaten. Dus dit was allemaal... Uh, Spanjolen. Ja, Spanjolen, maar goed, het was in kampen verdeeld. Ja, ja, ja, dus die blanken draaiden weer eh, de Animals en, en de negers gingen voor Bill Withers en Muddy Waters en dat soort blues. Ja, ja, ja, Goede muziek. Goed, we gaan weer drie nummers draaien hierna. We beginnen met Jefferson Airplane. En dat vind ik eigenlijk een toonbeeld van die tijd. Ja. En uh, laatst was er weer de vinyljaren op, op de woensdagmiddag van 2 tot 4. En die hadden weer een eh, special rond de Woodstock. Want dat is ook zo'n... Daar, heb ik ze kennis met ze leren maken. dat was ook zo'n protestbijeenkomst als het ware. Dus hippie, power, flower en alles anti, eh, met het anti teken en dergelijke. En daar, waren, was Jefferson Airplane was daar ook. Die trad daar ook op. Wij hebben hier met de Golden GFM eh, drie jaar geleden het 40-jarig jubileum van de Woodstock gevierd. En hebben die hele album hebben we gedraaid. Ja, dat was mooi. Ja, dat is, terug in de tijd, hè? Ja, ja, ja. ja, Santana en noem maar op heerlijk, heerlijk, heerlijk. Helemaal goed. Eh, goed, eh, daarna Marvin Gaye. Eh, wacht even, Jefferson Airplane, dan doen we Don't You Want Somebody To Love. Eigenlijk. Ja, was gewoon een classic. Toppertje. Een classic. Eh, daarna Marvin Gaye, eh, What's Going On. Ja, dat is uh, totaal ander ritme. compleet anders. Maar hij staat nog steeds in de, zwarte top 1000 ergens helemaal bovenin. Ongetwijfeld. Want het blijft, een, blijft gewoon een klassieker. En het nummer, ja, dat hoort, hoort op de lijst thuis. Ja. Zeker gezien die kampen die ja, ja, waren. Ja, nou, ja, daar hadden we het net inderdaad over. En dan uh, Trucks, Wild Thing. Gewoon, dat is gewoon, Lekker doen. Ja, gewoon doen. <laughs> Lekker trappen. Als ze dan toch weer de jungle in moesten of wat dan dan ook, eh, dan eh, bam, dan gaan. Oké, we gaan er naar luisteren. Ah, lekker wilde dingen. Hey, Albert-Jan. Ja. 60 ehm, jaar. Jouw jeugd? Eh, nou ja, ik sta met 58. ik ben nog een stuk jonger dan ik eigenlijk. Gaan, nu gaan, een heleboel mensen rekenen. Had ik niet verwacht <laughs> Ik dacht dat ze dit zo uit waren. Ja, nee, nee, nee. Oké, okay, Maar goed, veel mensen van, mijn, van 58 die zijn opgegroeid met de jaren eh, daarna eigenlijk. Maar ik had nog een flashback geloof ik. Nou goed, eh, met die flashback eh, gaan we het zo meteen hebben over Suicide is Painless uh, van Johnny Mendel. Die heeft dat geschreven. Dat is natuurlijk de herkenningstune eigenlijk van Mesh En de serie. Ja, klopt. Helemaal. Dan zie je die, die helikopters aankomen, die gewonden. Juist. <laughs> maar goed, ook daar is dus een tv-serie van en een film. En een film. En die, die, die, serie is gemaakt aan de hand van de, de, de film. Want die was er eerder. Er zitten wat andere spelers bij, maar ook een heleboel toch wel die, eh, die ook in die serie hebben gespeeld. Um, Hot Lips. Hot Lips. Bijvoorbeeld. Eh, Frank heeft meegedaan. Hawkeye. Hawkeye. John. Maar in de film was het Donald Sutherland en Elliot Gold. Ja, en dat, dat waren niet degenen die in, in, in, de serie speelden. Klopt. Oké. En in die, die film, mag ik dat even, die, die anekdote, dat, bedoel, is dan, we maken trouwens een, stapje naar een andere oorlog, hè, even eh, eh, tussendoor. Duidelijk, ja, 100%. Ja. Want die was, die was in de 50 jaar en dat was de, de Koreaanse oorlog. Klopt. Maar ook, daarin, ook dat was natuurlijk een, een, een tv-serie CQ Film die aangaf van de zinloosheid van, van het oorlog voeren. Het, het was ook eigenlijk Amerika opgedwongen eigenlijk. Ja, Die hele oorlog. Maar dat is in Vietnam ook hetzelfde geweest. Maar die scène dat op een gegeven moment dat ze, het even, dat ze een dag rust hebben dat er geen gewonden binnenkwamen. Er staan die twee als die staan op die landingsplek <laughs> waar normaal gesproken de gewonden komen. Staan ze daar gewoon een tijdje golf te spelen. ja, <laughs> ja, Geef mij daar even de, de, waanzin weer. Ja, ja, goed. Oké, daarna, The Miracles. You Really Got a Hold on Me. Ja, dat... Eh, hoort ook in die playlist uit die gewoon, ja. Hoort er gewoon bij. En dan, eh, ja, eh, eh, een van mijn favoriete nummers, met name van de Rolling Stones, Painted Black. Nou, ik ben sowieso een, een, hele grote fan van de Stones. En dit vind ik een van de beste nummers We, zijn het al, want dat is ook die herkenningstune uh, uit die serie Tour of Duty. Ja. Dus die hoort er ook bij. Goed, laat me horen Rob. of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I It's made.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 Nee, nee, nee. nee. We gaan toch even opschieten, want het is bijna 9 uur. Ik wil nog een paar nummers draaien. Nee, nou, je mag kiezen, ik heb er genoeg. Nou, we gaan in ieder geval beginnen zometeen met een van de mooiste meiden toen de tijd. Nancy Sinatra. Ja. Die is Boots Made for Walking. Blijft de klassieker. Ja, zeker. En Alleen aan de verkeerde keren blijven hangen, denk ik. Maar dat is weer wat anders. Maar goed, nee, dat is een, eh, gewoon een lekkere oude, gouden oude. En ook uit die tijd. Dus ja, die hoort en, en, daarna eh, proberen we nog een stuk van eh, Black Magic Woman te draaien. Santana ja, uiteraard. Carlos. Ook, nog weer terug op Woodstock. die zit er ook op Woodstock geweest. Ja, Carlos is bekend geworden op Woodstock in feite. Die was al eerder bezig, een paar jaar eerder. Maar die, ja, daar heeft hij echt een grote slag geslagen. En dan... Eh, ik hoop de Doors dat we die nog redden.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 helaas, het klokje van gehoorzaamheid tikt weer. Albert-Jan, dank dat je bent geweest. Graag. je hebt heerlijke muziek meegenomen. Een uur is te kort, Joop. Ja, eigenlijk wel. <laughs> maar, ik ga het niet uitbreiden, dat weet je. Nou, dat hebben we het programma leider Luisteraars, al eh, dank je wel voor jullie aandacht. Eh, we gaan eruit met de Doors, Born to be Wild. Eh, graag tot over twee weken weer bij Golden CFM. Tot de zender van de volgende CFM. Dank u wel. Rob, dank je wel. Graag gedaan. techniek. En Joop, tot de volgende keer.